Goedemorgen, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een Nederlandse Olympische sporter heeft corona te pakken. Skateboardster Kenny Jacobs is positief getest. Haar spelen zijn daarmee voorbij. Het is ontzettend zuur, zegt verslaggever Nick Wouters. Dit is toch wel de nachtmerrie van iedere sporter die hier in Tokio zit. Ze is twee keer gevaccineerd, is vooraf twee keer negatief getest. Op het vliegveld negatief getest. Ja, en vervolgens moet je iedere dag als sporter een nieuwe test doen. En die is dan toch positief gebleken. Ja, hoe dat kan, dat is toch wel een mysterie. Kenny Jacobs mag niet meteen naar huis. Ze moet eerst tien dagen in quarantaine in een quarantainehotel. Gigantische regenbuien in China hebben geleid tot zware overstromingen. In de stad Zhengzhou zijn metrotunnels volgelopen... waardoor mensen in de metro vastkwamen te zitten... vertelt correspondent Gary van Pinksteren. Maar ook in de metro het water tot borsthoogte stond. En wat we nu ook weten is ook nog hoger moet het geweest zijn... want eh, er zijn twaalf doden zeker al gevallen in China... en die zijn gevallen in de metro, in de, in de tunnels van de metro. Veel mensen hadden juist de metro gepakt omdat de bussen door de overstromingen niet meer reden. In China zijn ze bang dat het dodental nog gaat oplopen. In het gebied heeft het in jaren niet zoveel geregend. Festivals gaan samen met Fieldlab kijken hoe ze toch iets veilig kunnen organiseren. Gisteren hadden ze een overleg met het kabinet en daar werd duidelijk dat er misschien strengere eisen komen. De Delta-variant is zo besmettelijk dat het kabinet erover denkt om ook gevaccineerde mensen voor toegang te laten testen. En alle volwassenen in Frankrijk kunnen vanaf vandaag alleen nog met een coronapas naar evenementen of musea. Met die pas moeten ze kunnen aantonen dat ze volledig zijn ingeënt tegen het virus of negatief zijn getest. Volgens de ANWB kunnen Nederlanders de corona-check-app gebruiken of het gele vaccinatiepaspoort. Het weer, vooral in het zuiden veel zon, daar wordt het een graad of 26. In het noorden ietsje koeler, 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB.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 De songs worden vertolkt door Amanda Lear, de Gibson Brothers en Dan Hartman. Songs waar de nostalgie van afdruipt. Triple play. Triple play. Triple play. Hij is de 80 jaar reeds ruimschoots gepasseerd en heeft een ronduit zware periode achter de rug, maar is geen sinds van plan de handdoek in de ring te gooien. Tom Jones bepaalt nog altijd zelf zijn eigen koers en weet van geen wijken. Het album Surrounded by Time is eigentijds en dat is knap van een man op deze leeftijd. The Windmills of Your Mind is een klassieker, maar nu dus van Tom.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 the sound of distant drumming, just the fingers of your hand. Pictures hanging in the hall, and the fragment of a song. Have remembered names and faces, but to who do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning?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 If I had my way, if I had my way, if I had my way, I would tear this building down. Well, you read about Samson, all from his birth. He was the strongest man that ever lived on earth. One day while Samson was walking alone, he looked down on the ground and saw an old jawbone. He stretched out his arms, his chains broke like thread. When he got to moving, 10,000 were dead. He said, If I had my way in this wicked world, if I had my way, I would tear this building down. Samson and the lion, they got an attack. Samson crawled upon the lion's back. Well, you read about the lion. He killed a man with his paws. But Samson got his hands around the lion's jaws. He ripped that beast till he killed him dead. in the lion's head. here to hear my. and cold black hair. Delilah, she gained old oh, Samson's mind. When he first saw that woman, oh, she looked so fine. Delilah, she climbed up on Samson's knee. She said, tell me where your strength lies, if you please. She spoke so kind she talked so fair, And then Samson said, Delilah, don't touch my hair. You can shave my head clean as my hand. And then my strength becomes just like a natural man. She's like a natural man. She's like a natural man. If I had my way in this wicked world. If I had my way, then I would tear this building down. I would tear this building down. I would tear this building down. temptation broke Samson.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 En we praten en we zingen en we lachen. <laughs> <laughs> het land van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas en Waal. Van Maas Afgelopen week maakte Boudewijn de Groot bekend dat hij stopt met optredens. Jammer, maar wel begrijpelijk, gezien zijn leeftijd.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 Maar die laat hem altijd mooi fluiten, het dier prikt ernstig voor de vissen, gevallen van een haringkar. say no. Lantaarnopstekers gaan stil door de nacht. Hij speelt zijn draailier voor een harige gezicht. Slaap gerust, sluimer zacht. Een paladijn met zijn soldaten blijft even luisteren naar hem. De laatste dag komt aangevlogen, de laatste slagen zijn gevallen. Een vuurpijl spuit de hemel in. nooit zien ze hen weer. Wie weet wat de dagen dit jaar zullen doen. Zij speelt met de kat en hij zwaait met zijn hand.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 Van veel recentere datum is From This Moment On van Shania Twain en Brian White. better for worse. McDowell vierde zijn hoogtijdperiode eind jaren 70 tot mid jaren 80. Vandaag neemt hij ons mee op de rock'n'roll tour. In Never Too Old to Rock'n'Roll laat hij zich vergezellen door Jerry Lee Lewis. Listening to the music that set me free It a rocking kind of rhythm A beat that really turned me on school riding along with my books. Got a lot of teasing and some crazy looks, but I never stop moving. I'm feeling down deep in my bones. Something in my heart just told me so. I never, never, never outgrow my rock and roll. So oh, oh, you find too old to rock and roll. I'll ah, rock 'em dearly.